Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft verschillende invallen gedaan in kantoren van Europarlementariërs. Dat gebeurde in Brussel en in Straatsburg. En ook het kantoor van Marcel de Graaf van Forum voor Democratie is doorzocht. En die invallen zouden iets te maken hebben met het onderzoek naar de website Voice of Europe, weet correspondent Gimbal Duk. Ja, Voice of Europe, dat is een, eh, een nieuwsite, een pro-Russische nieuwsite die vanuit Tsjechië werd eh, beheerd. En in maart brachten de Tsjechische inlichtingendiensten naar buiten dat die site gefinancierd wordt door Moskou. En dat die site eigenlijk bedoeld was als een operatie om de Europese verkiezingen te beïnvloeden. De politie denkt dat Rusland Europarlementariërs heeft ingezet om desinformatie en Russische propaganda te verspreiden via die website. Donald Trump krijgt vandaag zijn straf te horen in de zaak tegen een pornoactrice, Stormy Daniels. De oud-president van Amerika wordt ervan verdacht haar zwijgeld te hebben betaald. het is nu aan de jury om te stemmen, vertelt correspondent Marieke de Vries. Hoe het met de meeste juries gaat, is dat er dan eerst even een, ja, een eerste, ja, dat heet een, een, een, een straw vote eh, gedaan wordt. Dat ze even met de hand omhoog eh, doen wie vindt schuldig en wie vindt niet schuldig. Dan is er al een eerste indicatie bij elkaar waar iedereen ervoor, hoe iedereen ervoor staat. Ja, daarna gaan ze nog met elkaar overleggen. En hoe laat ze met hun uitspraken komen, dat weten we nog niet. En ondertussen is in Amsterdam de uitvaart begonnen van Jan Otte. Hij wordt ook wel de koning van de Wallen genoemd. Hij is de oprichter van clubs als Casa Rosso en de Bananenbar. En door het centrum van Amsterdam werd de kist rondgereden in een koets. En net kwam die kist aan bij de Waalse Kerk onder begeleiding van My Way. Ja, zometeen zijn er ook nog optredens van onder meer Gerard Joling. Wallenkoning Jan Otte overleed vorige week en hij was 82 jaar. Het weer dan nog. Vanmiddag verspreid over het land flinke buien... met ook kans op hagel en onweer bij een graad of 17. En vanavond droogt het op de meeste plekken op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat nog file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid 5 kilometer met een kwartier vertraging.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 Welkom terug. Ik ben de tweede uur begonnen met Love Shine a Light van Katrina in The Waves. En ik ga door met I Can Be That Woman van ABBA. You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined, but the pain that I feel is real. She jumps down, and her tail is swishing like a feather right under your nose and then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you've cried. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair and the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick, and my hands are shaking. This is how all our say you've had it And you say screw you I say I love you And I know it's true You're not the man you should have been I left you down somehow Not the I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true or is she drunk? But it's clear I'm aware of how far I've sunk. And the is the first to feel it. There's a shimmer of hope in your eyes. You can't believe it, but you're close. sorry for the wasted dit jaar heeft Zandvoort weer de blauwe vlag ontvangen. Voor de bezoekers is de blauwe vlag het internationale herkenning en kwaliteitssymbool... dat Zandvoort een schoon strand heeft met goede waterkwaliteit. In Zandvoort wappert al decennia lang de blauwe vlag... Onder andere omdat de reddingsbrigade over het strand waakt... en omdat er veel maatregelen worden genomen om het strand schoon te houden.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 Wisselvalligheid troef in de laatste weken van mei. Na een nat weekend blijven ook de laatste dagen van mei een wisselvallig karakter behouden. Met eerst wat droge perioden, maar later in de week ook weer kansen op regen. Pas bij de start van juni mogen we voorzichtig weer hopen op het zonnige lenteweer. Ook daarna verandert er weinig. Het blijft wisselvallig lenteweer met dagelijk kans op regen. Vandaag trekt waarschijnlijk een regenzone over ons land. En op donderdag en vrijdag moeten we weer rekening houden met losse buien. De temperatuur blijft uitkomen rond 18 graden. Mogelijk dat bij de start van juni, in het weekend, de verwachtingen iets hoopvoller zijn. De buienkans lijkt dan verminderd en ook de zon laat zich waarschijnlijk wat vaker zien. En mogelijk kunnen we dan weer denken aan temperaturen van 20 graden of meer. that was more. I once lived. waren achtervolgens Gene Pitney met Stamping Got the Hole of My Heart... en de Voortops met Walkaway René. Vanaf juni is er een nieuwe wandelactiviteit. Iedere eerste maandag van de maand gaan we stappen met Pluspunt. Wandelen is leuk. En het is nog leuker om dit samen te doen. Trek de stoute schoenen aan en ga met ons mee. Neem de buurvrouw of buurman ook mee. Zo blijven we met elkaar in beweging. De deelname is helemaal gratis. Inclusief koffie of thee en wat lekkers. Opgeven via de balie 5740330. 5740330. En het start maandag 3 juni om kwart voor tien. En het is tot 11 uur. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. De volgende is Manfred Man met Mighty Queen. pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without. sing Come on. mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Mijn, o oh mijn, oeh, ik heb pijn. al zo'n pijn tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. over mijn oren wel verliefd op jou Sir James Paul McCartney, geboren in 1942, is een Britse popmuzikant en componist. Hij werd in de jaren 60 bekend als de basgitarist, pianist, gitarist, zanger en songwriter van de Beatles. Zijn muzikale samenwerking met John Lennon wordt nog steeds beschouwd als een van de succesvolste in de popmuziek. Nadat de Beatles in 1970 waren gestopt, heeft McCartney een uitbundige solo carrière gehad. Ook richtte hij in 1971 de band Wings op. Samen met onder andere zijn eerste vrouw Linda McCartney. Na het uiteenvallen van deze band in 1980 heeft McCartney vooral albums onder zijn eigen naam gemaakt. Hier is Paul McCartney met Hope of Deliverance. I will always be understand child and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy Dit was Cliff Richard met Bachelor Boy. De populariteit van campers neemt alsmaar toe in Zandvoort. Dat er dan maar één camperplaats van circa 30 plekken aan de Noordboulevard is... is natuurlijk veel te weinig. Zodoende staan er regelmatig overal campers in Zandvoort. Ook parkeerplaatsen Zuid is een gewilde stelplek. Al is daar geen voorziening voor water en elektra... en ook de sanitaire unit is voorlopig nog niet in gebruik. Otis Redding Dock of the Bay.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 Aan de hand van een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige en informatie van een organisatie gaan wij met elkaar in gesprek en kunnen ervaringen met elkaar delen. De avonden zijn dan ook om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Voor meer informatie m.schouten plus.zandvoort.nl of u belt even naar 06 412 75 228. 06 412 75 228. En het is dinsdag 18 juni van 7 tot 9 uur s avonds. En deze keer is het thema financiële ondersteuning. Informatie over onder andere regelingen en waar je recht op hebt. En waar je terecht kan. De locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. De Lemon Pipers, Green Tambourine. mean tambourine. Watch the jingle jangle start to shine. Reflections of the music that is mine. When you toss a coin, you hear it sing. Now listen while I play my green tambourine.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 De markt wordt het hele jaar door georganiseerd. Iedere woensdag van 9 tot 4 uur middags op de Grote Krocht. Behalve in de verschillende supermarkten kun je ook op Weekmarkt in Zandvoort terecht voor jouw kleine en grote boodschappen. Hier vind je een breed scala aan producten. Van verse groenten en fruit tot ambachtelijke kaas, heerlijke kipgerechten en vers gebakken brood. Gezondheidsbewuste bezoekers zullen blij zijn met onze selectie. Natuurlijk voedingssupplementen. Eerlijke theeën en kruiden die het welzijn bevorderen. Oh, wat heb je trek? Vergeet daar zeker niet langs te gaan bij de Lumpia Kraam voor een smakelijke snack to go. to Z. There is no question. ZFM. Tea is famous in the whole wide world, from England to Japan. Tea is famous in the whole wide world. I drink it when I drink it where, I drink it whenever I can. Say it's famous in the whole wide world, the geisha in Japan. Makes it to a solemn happening. You feel it more when you sit on the floor. You feel on the floor like a king. One cup will cheer up, yeah. It gives you all you want. A Dutchman drinking when he feels at ease. He learned it from, he drank it with, he learned it from the Chinese. helaas is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.